Van 4 uur. Wat Waterwalg moet met het NWS-journaal openbaar dragen. Minister Bijleveld trekt het verbod in dat sinds 2014 geldt, meldt het AD. Volgens Bijleveld moeten militairen herkenbaar zijn. Bovendien kan zichtbaarheid helpen bij het werven van nieuw defensiepersoneel. Het uniformverbod ging in 2014 in uit angst dat militairen doelwit zouden worden van terroristen. In burgerkleding zouden ze minder gevaar lopen. Militaire vakbonden waren al langer tegen het uniformverbod... omdat het militairen zou krenken in hun beroepstrots. Pornoactrice Stormy Daniels heeft in een lang verwacht interview met de Amerikaanse tv... geen bewijs geleverd van een seksuele ontmoeting met president Trump. Haar advocaat kondigde eerder aan dat het publiek haar na dit interview wel zou geloven... Daniels zegt dat ze in 2006 seks had met Trump. Die ontkent, maar zijn advocaat heeft haar wel betaald in ruil voor een zwijgcontract. Bij confrontaties tussen de politie en demonstranten in Catalaanse steden zijn ruim 50 betogers en vier agenten licht gewond geraakt. Drie mensen werden opgepakt. Er waren gisteren demonstraties vanwege de aanhouding van separatisten naar de Puigdemont in Duitsland. Mogelijk wordt hij uitgeleverd aan Spanje, maar hij wordt gezocht voor rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Belgische paters van de Sint Sixtus Abdij zien af van een rechtszaak tegen de Nederlandse supermarktketen Jan Linders. De paters waren boos dat de supermarkt zonder toestemming hun trappistenbier heeft verkocht. Voor een veel hogere prijs dan de abdij zelf doet. Nu de supermarkt heeft beloofd het bier niet meer te verkopen, ondernemen de paters geen juridische stappen meer. Het weer in de noordelijke helft van het land kan het licht vriezen. Er is lokaal ook kans op mist. In het zuidoosten wordt het niet kouder dan 2 graden.